Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het verwoesten van een stuwdam in Oekraïne is een oorlogsmisdaad, dat zeggen experts. Volgens hen is het net zo erg als het vernielen van een kerncentrale. De opgeblazen dam stort nu steeds verder in en gebieden stromen over, zegt verslaggever Geert Groot-Koerkamp. Je ziet er ook op beelden hele huizen soms voorbij drijven. Er is ook sprake van grote vervuiling natuurlijk, eh, olievervuiling eh, die ook wordt verspreid door die overstroming. En ook landmijnen die daar in dat gebied lagen die worden nu ook verplaatst door het water. En wie het heeft gedaan weten we nog niet. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. Het is nu zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Na de tweede stemt ook de Eerste Kamer ermee in. En daarmee krijgen studenten die in september beginnen op het hoger onderwijs weer stufie. Het leenstelsel stopt dus. Dat kreeg veel kritiek omdat veel studenten er stress en schulden door kregen. Ook in Overijssel proberen ze jongeren over te halen de HPV-prik te halen. Die gratis prik verkleint de kans kans op onder meer baarmoeder en peniskanker. Maar 20% van de 18 tot 27-jarigen heeft hem gehaald de Universiteit van Twente kun je de prik halen in een bus en vooral mannen deden dat. Ja, het werd een beetje geforceerd door mijn moeder. <laughs> Ik denk dat er een hoop mensen zijn die er wel interesse bij hebben, maar niet de actie ondernemen of de tijd voor nemen. Nou, die januaribrief die ligt al sinds januari dus op mijn bureau. De prik is het hele jaar nog gratis, maar omdat je ook nog een tweede moet krijgen, is het advies voor 1 juli je eerste te halen. Vrachtwagenchauffeurs krijgen vaker te maken met drugscriminelen. Ze worden omgekocht, bedreigd met wapens en achtervolgd omdat de criminelen drugs drugs in of uit hun vrachtwagen willen halen. Deze chauffeur zag zijn collega's zelfs achter de tralies verdwijnen. Waarvan ik 100% weet dat ze gewoon er niks mee te maken hebben. Maar uiteindelijk door dwang uiteindelijk wel daar betrokken mee zijn. Ik ken een collega die moet iedere... Die is nu inmiddels vrijgelaten, maar die moet nog steeds maandelijks een bedrag betalen aan justitie om daar vanaf te komen. Criminelen worden steeds brutaler en gebruiken meer geweld. Soms doen ze alsof ze van de politie zijn. Chauffeurs die met RTL spraken maken zich zorgen. Ze vinden onder meer dat er beter beveiligde parkeerplaatsen moeten komen. Het weer in het oosten en zuidoosten is het wat meer bewolkt. Vanavond is het nog lang zonnig en morgen is er een mix van zon en wolken met kans op een spat regen. Het is dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker alweer drukker op de weg. De meeste files veroorzaken maar enkele minuten tijdverlies. Maar op de A4 is het wel druk van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelofarensveen. Dat komt ook door de nasleep van een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 Een man uit Herugowaard moet acht dagen de cel in voor geweld... tijdens de wedstrijd van AZ tegen West Ham United. Hij krijgt ook 150 uur werkstraf. Er staan vandaag nog zes anderen terecht voor geweld tegen de politie, stewards en fans. In een paginagrote advertentie in kranten doet Groningen een oproep aan de Tweede Kamer. U bent aan zet, schrijft de provincie. Vandaag debatteert de Kamer over het parlementaire enquêterapport over de gaswinning. Het weer, veel zon en maximaal 26 graden in Limburg.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 I said the OT influence there. The OT influence there. The time comes when the crisis is war. The media also comes and opposes. The heroes return and the riots attend while the ancient learn that the pain never end, the city ancient learn the city ancient learn the pain never end.